Volgens EU-president Van Rompuy kwam het akkoord tot stand na overleg tussen hem, president Sarkozy, bondskanselier Merkel en de voorzitter van de Europese Commissie Barroso. Ook de Griekse president Papandreou en de president van de Europese Centrale Bank Trichet waren bij het gesprek. Griekenland kampt met een fors begrotingstekort, net als Spanje en Portugal. De koers van de euro staat hierdoor flink onder druk. Vlakbij Kaapstad is een mars gehouden om te herdenken dat Nelson Mandela 20 jaar geleden vrijkwam na 27 jaar gevangenschap. Duizenden mensen maakten dezelfde wandeling die de anti-apartheidstrijder in 1990 maakte vanuit de Victor Verster gevangenis. Mandela liep zelf niet mee, hij is 91 en verschijnt bijna niet meer in het openbaar. Gisteravond hield hij zelf een herdenking in kleine kring met een etentje met vrienden en een van de cipiers van de gevangenis op Robbeneiland, met wie hij bevriend is geraakt. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig doet aan de jeugdwerkloosheid. Er zijn wel allerlei afspraken gemaakt om jongeren aan een baan te helpen... maar dat levert volgens een Kamermeerderheid te weinig op. Staatssecretaris Kleinsma is het niet eens met de kritiek. Ze zegt dat het effect van veel maatregelen pas later duidelijk wordt. Nederland doet het goed vergeleken met andere Europese landen, zegt ze. De Verenigde Staten krijgen niet meer inzicht in bankoverschrijvingen van personen en bedrijven in de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft een akkoord daarover tussen de VS en de EU verworpen. De Amerikanen willen inzicht in het bankverkeer om terrorisme beter te kunnen bestrijden. Maar het Europees Parlement vindt het akkoord een te grote inbreuk op de privacy van de Europese burgers. Het weer overwegend bewolkt en in het zuidoosten kans op een enkele sneeuwbui. In het noordwesten klaart het af en toe op. De maxima liggen rond het vriespunt. Morgen is het in het zuidoosten zwaar bewolkt en wordt het 0 graden.